Jurjen Boekraat met het nws Journaal. In de eerste twee maanden van de oorlog in Oekraïne... heeft Duitsland het meeste olie en gas uit Rusland gekocht. Dat blijkt uit een rapport van een Finse onderzoeksgroep. De onderzoekers schatten dat Rusland sinds de inval in Oekraïne 63 miljard euro heeft verdiend met de export van fossiele energie. Duitsland, altijd al Ruslands grootste gasklant, was goed voor ruim 9 miljard. Nederland staat met 5,6 miljard op de vierde plek. Door de Russische invasie van Oekraïne willen EU-landen snel minder afhankelijk worden van olie en gas uit Rusland. Zo komt er straks meer vloeibaar gas uit Amerika. Bij beschietingen in de regio Kharkov zijn volgens de Oekraïners vannacht zeker drie mensen gedood en zes gewond geraakt. Een van de gewonden zou een kind van 14 zijn. De lokale autoriteiten houden de Russen verantwoordelijk voor de burgerslachtoffers. De Russen zouden onder meer met mortieren hebben geschoten. Een onbekend aantal Russische militairen zou krijgsgevangen zijn gemaakt. De Oekraïense berichten over beschietingen in Kharkov zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Johan Derksen heeft in zijn talkshow Vandaag Inside gereageerd op zijn misbruikverhaal. Eergisteren vertelde hij hoe hij als twintiger een grote kaars in een bewusteloze vrouw had gestopt. Dat noemde hij een jeugdzonde en dat kwam hem op flinke kritiek te staan. Derksen zei afgelopen avond in het programma dat hij geen aanleiding ziet om excuses te maken. Hij vertelde wel een andere versie van wat er was gebeurd. Hij zei dat, er op, dat hij de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Dat Derksen zijn verhaal heeft afgezwakt maakt weinig indruk op Mariette Hamer is de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hamer zei in Met het oog op morgen dat Derksen niet weet hoe kwetsend het is... om op deze manier te spreken over seksueel geweld en over vrouwen. Het weer. Het wordt een zonnige en droge dag. De temperatuur loopt het een van 13 graden vlak aan zee...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 What? Show them the move. What? Show them the move. Woo! Came to rock at this party. Let's go, let's go. Make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through the night. Woo! wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama. kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld ZFM.